D66-leider Pechtold zei dat hij respect heeft voor de beslissing van Dijsselbloem. Volgens Pechtold geeft het besluit de urgentie aan. Of er bij de laatste gesprekken vorderingen zijn geboekt wilde Pechtold niet zeggen. De Verenigde Staten gaan snijden in hun militaire hulp aan Egypte, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters loopt het Egyptische leger een bedrag van 260 miljoen dollar aan contant geld mis en ook een lening van 300 miljoen dollar. De maatregel blijft van kracht zolang Egypte geen democratische hervormingen doorvoert. Egypte ontvangt jaarlijks anderhalf miljard dollar aan militaire steun van Washington. Directeur Marjan Minnesma van de duurzaamheidsorganisatie Urgenda staat voor de derde keer op rij bovenaan de trouwlijst van invloedrijkste duurzame Nederlanders. Prinses Beatrix en koning Willem-Alexander zijn uit de top 100 verdwenen. Trouw publiceert de lijst voor de vijfde keer. Dertien experts kozen de lijst uit een groslijst van 400 namen. Op plaats 2 en 3 staan net als vorig jaar Unilever-topman Paul Polman en ondernemer Maurits Groen, die een solar ledlamp ontwikkelde. Het Nuon Solar Team uit Delft heeft in Australië de World Solar Race gewonnen. De deelnemers hadden op de slotdag van de race met zonneauto's last van bewolking en regen. De teams konden daardoor hun batterijen amper opladen. Het is de vijfde keer dat het team uit Delft wint, maar de overwinningen zijn niet opeenvolgend. De afgelopen twee jaar won het Japanse Tokai-team. De race gaat dwars door het rode hart van Australië, 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide. Het weer, de komende uren steeds meer buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het westen en zuidwesten krijgen de meeste buien, het noordoosten de meeste zon. Het wordt zo'n 11 graden. Morgen en zaterdag verlopen nat. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A7 Hoorn Amsterdam. Aanschuiven tussen Avenhoorn en de afrit Wormer 8 kilometer. Aansluitend op de A8 voor Oostzaan 3 kilometer. A12 Den Utrecht, bij knooppunt Lunette 4 kilometer. De verbindingsweg is dicht naar de A27 richting Hilversum. Is daar een ongeluk gebeurd. A15 Rotterdam Europoort, bij knooppunt Vaanplein 3. Tussen Rotterdam Charloes en Spijkenissen 8 kilometer.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 He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir. Hey!